dat is verwoest door de aardbeving en tsunami van drie weken geleden. Tegen reddingswerkers zei onder meer dat ze nog lang bezig zouden zijn... maar dat ze de steun van de regering hebben. Dit weekend wordt aan de Japanse oostkust een grootscheepse zoektocht gehouden naar vermiste slachtoffers van de tsunami. Er zijn 25.000 Japanse en Amerikaanse militairen ingezet. Het is springvloed waardoor er naar verwachting veel lichamen zullen aanspoelen. Meer dan 16.000 mensen worden nog altijd vermist. Het Rode Kruis meldt dat in het westen van Ivoorkust in de stad Douekoué zeker 800 doden zijn gevallen. In het gebied is fel gevochten tussen aanhangers van de zittende president Bakbo en aanhangers van de gekozen president Ouattara. Volgens vertegenwoordigers van de VN maken beide partijen zich schuldig aan oorlogsmisdaden door burgers te mishandelen en verkrachten. Gevochten wordt er ook in de grootste stad van het land, Abidjan. Aanhangers van Watara hebben het presidentieel paleis omsingeld. Aangenomen wordt dat president Bakbo zich daar schuilhoudt. De Israëlische luchtmacht heeft drie Palestijnen gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval op de Gazastrook. De drie Palestijnen zouden lid zijn van de gewapende tak van Hamas. Ze zaten in een auto die op weg was naar Gaza-stad. Israëliërs vuurden een raket af op de auto. Daarbij raakte een vierde inzittende gewond. Volgens het Israëlische leger hadden de vier plannen om binnenkort Israëliërs te ontvoeren. Dat zou gebeuren tijdens het Pesachfeest, waarbij de exodus uit Egypte wordt herdacht. Hamas veroordeelt de raketaanval en heeft wraak gezworen. Het weer, het is vrij helder met minima rond 8 graden.